Er is meer duidelijkheid nodig voordat er versoepeld kan worden. En als dat gebeurt, zal het gefaseerd zijn, zei hij. Premier Henri van Haiti heeft op nieuwjaarsdag een moordaanslag overleefd. Onbekenden namen hem en zijn gezelschap onder vuur toen ze een kerk verlieten... waar de onafhankelijkheidsdag werd gevierd. Henri werd een reedstaande auto ingesleurd en bleef ongedeerd. Volgens lokale media is er wel één dode gevallen en raakten zeker twee mensen gewond. Volgens de Haitiaanse regering was de aanslag het werk van bandieten en terroristen... In juli werd president Moise nog vermoord, vermoedelijk door buitenlandse huurlingen. Henri werd twee weken later beëdigd. Op een pluimveebedrijf in de Friese plaats Bleia is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 177.000 vleeskuikens worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. ook 45.000 vleeskuikens van een bedrijf 100 meter verderop worden uit voorzorg geruimd. De bedrijven zijn van dezelfde eigenaar. Bij drie andere bedrijven in de buurt worden monsters afgenomen... om te zien of ook daar vogelgriep heerst. En ook geldt er in een straal van 10 kilometer rond het besmette bedrijf een transportverbod. En de schot Peter Wright heeft voor de tweede keer het WK darts gewonnen. Hij versloeg Michael Smith met 7-5. De Engelsman stond voor de tweede keer in de finale, maar wist nog niet te winnen. Hij verbeterde wel het WK-record van 180 scores.